doordat Hugo de Jonger er gisteravond plotseling mee stopte. De naam van minister Hoekstra gaat rond... maar of hij het zelf ziet zitten, daar zegt hij nog niks over. Het CDA-bestuur komt vandaag bijeen. Eh, en ik ga dat afwachten. Eh, ik ga zo naar de ministerraad en dan spreken wij elkaar de afloop. Ik kan er niet meer over zeggen. Nee, geen ja dus, maar ook geen nee. Toen het CDA in de zomer een nieuwe lijsttrekker koos... stelde Hoekstra zich niet kandidaat. Daar waren veel mensen door verrast. Na een nachtje doorhalen zijn de EU-leiders het eens geworden over het klimaat. Over tien jaar moet er 55% minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990. Het was geen soepele deal. Niet alle landen stonden te springen om de klimaatplannen. Maar het is nu toch gelukt. Boeren hebben het distributiecentrum van Jumbo in Woerden geblokkeerd. Actievoerders staan met trekkers voor de in- en uitgangen... zodat de vrachtwagens er niet door kunnen, ziet deze verslaggever van RTV Utrecht. Als je aankomt rijden via de A12, via een gigantische rij vrachtwagens staan... die er dus niet, eh, niet door kunnen, want ja, de boeren blokkeren hier de ingang. De boeren willen onder meer eerlijkere prijzen voor hun vlees, melk en groenten. Afgelopen nacht werden de Game Awards uitgereikt. Dat zijn een beetje de Oscars van de game-industrie. Dit spel is de grote winnaar. And now, the Game of the Year award goes to... The Last of Us Part 2. Het spel over een jonge vrouw in een post-apocalyptische zombiewereld won de prijzen voor spel van het jaar. Beste regie, beste verhaal, beste geluidsontwerp en beste acteerprestatie. Echt onverwacht is dat niet. The Last of Us Part 2 kreeg superhoge cijfers van recensenten. er werd gesproken over misschien wel de beste game ooit. andere grote winnaar was het spel Ghost of Tsushima. Het weer, steeds meer wolken. Het gaat straks af en toe regenen. Het is maximaal 4 graden. Dit weekend iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 knooppunt Amstel knooppunt Koenplein een kwartier vertraging tussen Amsterdam Buitenveld en Amsterdam Geuzenveld.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 Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop But my heart goes how it goes that's my heart goes. been making moves in chains Wrapped around my hollow heart The thought of you I can't replace your face no visions that will fade.